Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Hoekstra wil een externe deskundige inschakelen... om uit te zoeken of ambtenaren van de Belastingdienst... in de toeslagenaffaire strafbare feiten hebben gepleegd. Hij antwoordde dat op Kamervragen. Zondag zei Hoekstra in het tv-programma Buitenhof... dat hij geen aanwijzingen heeft dat er strafbare fouten zijn gemaakt. Voor de zekerheid zei hij vandaag dat hij nu een second opinion wil vragen. Werknemers van afvalwaterzuiveringen en omwonenden lopen mogelijk meer kans op een legionella-besmetting. Dat zegt het RIVM. Eerder waarschuwde het instituut al voor dat risico en het wordt nu bevestigd door aanvullend onderzoek. Bij beluchting wordt er lucht door het water heen geblazen en daardoor ontstaan kleine waterdruppeltjes die de legionella-bacterie kunnen verspreiden. Die bacterie kan een ernstige longontsteking veroorzaken. 81 waterzuiveringen krijgen nu het advies maatregelen te nemen. De Britse premier Johnson wil niet opnieuw een referendum over onafhankelijkheid in Schotland. De Schotten hebben in 2014 zo'n referendum gehouden en volgens Johnson was afgesproken dat zo'n referendum maar één keer per generatie zou kunnen worden gehouden. Volgens Schotland is de situatie nu anders, vooral door de brexit. En internetmerk Access for All blijft toch bestaan. Moederbedrijf KPN heeft dat bekendgemaakt. Een jaar geleden besloot KPN Access for All op te heffen... net als Telvoort en Yes Telecom. Maar klanten en medewerkers van Access for All kwamen in verzet. Het merk blijft nu bestaan, maar de ondernemingsraad van de provider is niet tevreden... omdat medewerkers naar KPN moeten overstappen. En dat wil niet iedereen. De OR roept KPN op van het hele plan om Access for All op te heffen, maar af te zien. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen regen. De wind neemt toe, het wordt stormachtig langs de kust. Mogelijk even stormkracht op de Wadden. Morgenochtend eerst op veel plaatsen droog. In het oosten ook nog wat zon. Later overal weer regen bij temperaturen tot 12 graden.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 Op de A4 vanuit Amsterdam gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp. Daar staat file vanaf Sloten met een half uur op onthoud. Drie rijstroken zijn dicht. Op de A5 richting de A10 staat file vanaf knooppunt Raasdorp tot aan de Koentunnel 6 kilometer met een kwartier oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar, vanaf Akersloot tot Alkmaar 4 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Velders en Durgerdam 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar is de afrit dicht en dat heeft te maken met een ongeluk.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 A break. it's weird. We don't we don't think so. This is how this is how we do it. The soul of Amsterdam. We are dance radio. night bar. You wanna join the dance? Tip troopers cause you like to dance and take this chance, my man. You say you can, but I know you can't do it right here. In the place I was anywhere, at the place with my record on. You're moving on along, thing meticulously. It is so, take advantage of it. Cause I got you in a way nobody ever had you getting funky like this. And someone ever taught you noticed, but you answer me. The sound's gone, the style of my class. And sure it's shown to the public that you, you're loving me. Stepping to the scene with me and my man Fabian. Civilian, you wanna know the truth? That's how I'm living. yourself from dancer to a phenomenon. You didn't know what it was, so you get some styling. Now you know what to do is take the opportunity and get wild and move. Or else you're gonna disappoint me. You wanna know why? Let me explain. See, to take things we worked out perfectly, and every now and then identifying it with the how do you call it? It doesn't matter. Make sure you get rid of it. Yeah, check out my melody, bringing the message about things which happen in reality, and also this, but it's a real thing. You wanna know the truth? This how I'm living. you perceive, you're not acquainted to it. Huh, you better be, and here it is. Ready for the world, the homeboys, and fly girls. Let us go berserk, y'all. Who's in the house? You know who's in the house. The red skin, Tony Scott addressing you now, boy. Your long style and wild and inspirating you all to get moving on. On the surface, the dance floor. Tough kills who avoid intentional. Get up yours, cuz I know you're itching, but it's your attitude. You're acting cool for empathetic, my man. You gotta understand that we're dealing with something. It's guaranteed for pumping.